Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een aantal terreurverdachten is Duitsland met valse papieren binnengekomen. Gisteren werden in Duitsland vier Algerijnen opgepakt die lid zouden zijn van een terreurcel. De leider had met valse Syrische papieren asiel aangevraagd. Ook zijn vrouw en een andere verdachte waren met valse papieren Duitsland binnengekomen. Ze gebruikten verschillende identiteiten. De Duitse Veiligheidsdienst heeft sterke aanwijzingen dat het echtpaar door terreurgroep IS naar Duitsland is gestuurd om aanslagen te plegen. Onderzoek van hun computers en telefoons moet daarvoor bewijs leveren. Een doorstart van VND kan in gevaar komen door een Canadees bedrijf dat aast op een aantal panden van het warenhuis. Dat bedrijf, Hudson's Bay, probeert achter de rug van de curator om een deal te sluiten met de verhuurders van de panden. Hudson's Bay wil daarin een eigen winkelformule starten. De curator van VND heeft juist bijna een doorstart rond met een Nederlandse partij, vermoedelijk de eigenaar van Coolcat. Voor die doorstart is de medewerking van de vastgoedeigenaren nodig. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over drie benoemingen bij de publieke omroep door staatssecretaris Dekker. Het zijn alle drie VVD'ers, partijgenoten van Dekker. Een Kamermeerderheid is bang dat de onafhankelijkheid van de publieke omroep in gevaar komt. Het gaat om de benoeming van Erik van der Burg bij de NTR en van Clemens Cornielje en Bruno Bruins bij de NPO. De staatssecretaris zegt dat alles op een nette manier is gegaan met een open en transparante procedure. 350 gemeenten krijgen maandag een voorstel van Buurtzorg, de thuiszorgorganisatie die het personeel en de cliënten van concurrent TSN wil overnemen. TSN vroeg in november uitstel van betaling aan. De 350 gemeenten die een contract met TSN hebben krijgen twee weken om op het voorstel van Buurtzorg te reageren.